Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lukt de Spaanse brandweer maar niet om de grote natuurbrand op La Palma onder controle te krijgen. In één dag werd een gebied ter grootte van 4500 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweerlieden worden nu ingezet om die natuurbrand te bestrijden. Zeker 11 huizen branden volledig af en duizenden mensen zijn al uit hun huizen gehaald. De komende dagen wordt het koeler en gaat het ook minder hard waaien en dan kan het vuur dus ook beter geblust worden. Zangeres en actrice Jane Birkin is overleden. Ja, die naam zegt je misschien niet gelijk iets, maar dit ken je vast en zeker. Ja, met dit duet met Serge Gainsbourg werd ze wereldberoemd in 1969. En later speelde ze ook in veel films. Ook werd er een tas, de Hermes Birkin, naar haar vernoemd. Jane Birkin werd 76. De moraalpolitie in Iran gaat vanaf volgende week weer de straat op. Die controleert of vrouwen bijvoorbeeld wel een hoofddoek dragen. Het is voor het eerst dat de moraalpolitie weer te zien zal zijn sinds de grote protesten daar. Die begonnen na het overlijden van Masha Amini van 22, die om het leven kwam door politiegeweld. Ze werd opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg. En misschien heb je het afgelopen nacht na het stappen nog wel besteld en gegeten een kapsalon. De bedenker daarvan, Nathaniel Tati Gomez, is overleden. Hij bestelde altijd patat met shawarma of kebab, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus bij een shawarmazaak in de buurt. Ja, dat gerecht werd kapsalon genoemd omdat Nathaniel een kapperszaak had. En het is inmiddels niet meer weg te denken van menukaarten. Ook niet voor deze Nederlanders. Gewoon een klomp calorieën, weet je wel. Als je avondje uit bent geweest, je hebt uh, niks gegeten, zes uur lang kom uit de club. Je denkt van ja, moet even wat eten. Combinatie van patat met sarma of de dunner. En vooral de kaas vind ik ook heel lekker. de kapsalon is ook inmiddels buiten Nederland super populair. Bijvoorbeeld in Jakarta en Nepal. Het is nog niet bekend waaraan de bedenker Gomez is overleden. Hij werd 47 jaar. Heb je nog het weer voor je. Van alles wat vandaag. Soms bewolkt, soms komt de zon even door. En er kan ook een klein buitje vallen. Vanavond ook nog. Er staat ook een stevig windje en het is een graad of 22.